Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Dubai is een olietanker uit Kuwait geraakt door een drone of raket en in brand gevlogen. Volgens Kuwait werd de tanker aangevallen door Iran. Het schip was volgeladen en lag voor anker toen die werd getroffen. Het staatsoliebedrijf van Kuwait zegt dat er mogelijk olie in zee lekt. Volgens Dubai is de volledige bemanning en veiligheid gebracht. Nederland moet kiezen hoeveel sterfgevallen en schade door klimaatverandering acceptabel zijn. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is Nederland onvoldoende voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Omdat volledige bescherming tegen alle risico's onmogelijk is, moeten er volgens het Planbureau fundamentele keuzes worden gemaakt over wat of wie beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld of kwetsbare mensen voorrang krijgen of toch liever de natuur of economische sectoren zoals de landbouw. De gemeenteraadsverkiezingen in Gorkum moeten over. Dat heeft een nipte meerderheid in de gemeenteraad besloten... vanwege signalen van verkiezingsfraude. De nieuwe verkiezingen moeten binnen 30 dagen worden gehouden. De burgemeester van Gorkum deed efte van meerdere vormen van verkiezingsfraude. Zo zou bij één stembureau een kandidaat op de lijst vijf keer zijn langsgekomen... steeds samen met andere personen. En de stemmers hadden meerdere volmachten bij zich waarmee ze stemden. In Zomeren zijn drie loodsen uitgebrand op een industrieterrein. Na middernacht was het vuur onder controle, maar het blussen ging door. Er zijn ook explosies gehoord. Mogelijk ging het om gasflessen en banden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het is niet duidelijk of er iemand aanwezig was toen het vuur uitbrak en of er gewonden zijn. Het weer. Vannacht kan het licht vriezen. Komende dag eerst opklaringen en droog.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 I ain't talking about no roots in the land. I'm talking about the roots in the man. Zipping up my boots. Going back to my roots. paradise. Rich, rich, rich, rich, rich, in paradise. it all on you Won't you give me that left, right, left eye?